Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Door de hogere importheffingen die president Trump invoert... zijn internationale bedrijven voorzichtig met het uitvoeren van hun plannen in de VS. Zo hebben betaalplatform Klarna en kaartjesverkoper StubHub... hun beursgang in de Verenigde Staten uitgesteld. Ze willen eerst afwachten wat de gevolgen van de heffingen zijn... voor de internationale markt. Amerikanen die de nieuwste spelcomputer van Nintendo wilden bestellen hebben ook pech. Het Japanse bedrijf heeft de inschrijfdatum voor de nieuwe Switch 2 uitgesteld. Nintendo zegt eerst de impact van de Amerikaanse importheffingen te willen beoordelen. In de Oekraïense stad Kriviri zijn 16 mensen gedood, onder wie 6 kinderen. Ze kwamen om toen Russische raketten explodeerden midden in een woonwijk. Naast de doden zijn er ook meer dan 50 gewonden. Kriviri is de geboorteplaats van president Zelensky. Dinsdag kwamen er ook 14 mensen om het leven. Volgens Moskou was de aanval gericht op een restaurant in de stad. Er zou een vergadering zijn van Oekraïense militairen en westerse instructeurs. In Radio Kootwijk wordt gevreesd voor een natuurbrand. In de plaats op de Veluwe staat een woning in brand vlakbij de heide. Op foto's is te zien dat de vlammen meters hoog uit het dak slaan. Meerdere voertuigen zijn ingezet om de brand te blussen en de omgeving te beschermen. Theodore McCarrick is overleden. Hij was de eerste Amerikaanse kardinaal die werd aangeklaagd voor een zedenmisdrijf tegen een minderjarige. Vervolgd werd hij nooit vanwege dementie. Wel werd hij door het Vaticaan uit zijn ambt gezet. Toen bleek dat hij tientallen mensen seksueel had misbruikt. McCarrick was 94 jaar. Het weer. Het is bijna overal helder koelt af naar 3 tot 6 graden. Overdag veel zon, maar in het oosten ook sluierwolken. Met een frisse noordoostenwind wordt het 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg.